Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Syrische provincie Hama heeft volgens activisten een bloedbad plaatsgevonden. Benders zouden namens het regime ongeveer 100 slachtoffers hebben gemaakt. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen, zegt de oppositie. De burgers zouden zijn vermoord in twee dorpen bij de stad Hama. De dorpen zouden door het leger zijn beschoten en daarna zijn aangevallen door pro-regeringsmilities. Het bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula. Daar werden meer dan 100 mensen gedood. De Syrische president Assad zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de slachting in Hula. De onderwijsbestuurder Marcel Wintels, die meestreed om het lijsttrekkerschap van het CDA, wil geen plaats op de kandidatenlijst van de partij. Dat heeft hij op Twitter laten weten. Wintels eindigde als derde bij de strijd om het lijsttrekkerschap die gewonnen werd door Siebrand van Haarsma Buma. Sindsdien heeft Wintels met diverse mensen gesproken over een mogelijk Kamerlidmaatschap. Hij zegt dat hij er na zorgvuldige afweging van afziet. Rijkswaterstaat zegt dat de ochtendspits morgen vroeg nog veel last heeft van het ongeluk op de A50. De verwachting is dat de weg in de ochtendspits nog steeds niet of slechts gedeeltelijk open is. Vanmiddag ontstond een verkeersinfarct bij Os nadat een vrachtwagen een pilaar onder een viaduct bij Schaik had weggeslagen. De politie zei dat er geen acuut, instortingsgevaar was, maar sloot de weg uit voorzorg af. Daardoor ontstonden tientallen kilometers lange files. Op Wall Street is de Dow Jones-index 2,4% hoger gesloten. Dat is de grootste dagwinst van de index in een jaar, na wekenlange verliezen op de Amerikaanse beurs. Vrijdag nog sloot de index 275 punten lager.